Kirsten Klomp met het NOM meldde dat alleen al in Libië 200.000 vluchtelingen zijn... die dit voorjaar de oversteek willen maken naar Europa. In Amersfoort is een buschauffeur overvallen en bedreigd met een kapmes. Drie jongens stapten de bus binnen en sloegen met het mes op de betaaltafel. Ze gingen er vandoor met een klein bedrag. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Busbedrijf Connection heeft aangifte gedaan. Veel busmaatschappijen willen contant geld in de bus het liefst afschaffen, maar volgens de wet kan dat nog niet. Of het bedrijf Arriva wil zo snel mogelijk in gesprek met betrokken partijen om dat toch te realiseren. In Amsterdam verkoopt vervoerbedrijf GVB al geen dagkaarten meer in de bus. Bij een schietpartij in Apeldoorn is een man doodgeschoten. Een andere man en een vrouw raakten gewond. Ze zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. De schietpartij gebeurde voor de deur van een woning. Er waren op dat moment vier kinderen. De republikeinse presidentskandidaat Donald Trump heeft zijn vrouw en dochter beloofd dat hij zich presidentiëler zal gedragen. Dat zij hij op een bijeenkomst in Tuscan in de staat Arizona, waar dinsdag voorverkiezingen worden gehouden. Van de drie overgebleven republikeinse kandidaten heeft Trump tot nu toe de meeste stemmen behaald. Maar door zijn botte gedrag en agressieve opmerkingen naar tegenstanders ligt hij slecht bij de partijleiding. Het weer nog overal bewolkt met minima rond de 4 graden.